Marnik Ampersen met het NOS-journaal. Voor de tweede nacht op rij slapen 700 mensen buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zegt het COA tegen RTV Noord. Zoveel buitenslapers waren er in Ter Apel nog niet eerder. Begin deze week sliepen er nog zo'n 400 mensen buiten. Afgelopen dag bepaalde de veiligheidsregio dat er vanwege de veiligheid geen tentjes meer mogen staan bij het aanmeldcentrum. De weduwe van de verongelukte Amerikaanse basketballegende Kobe Bryant... krijgt een schadevergoeding van 16 miljoen dollar vanwege foto's van na de crash. Dat heeft een jury in Los Angeles bepaald. Bryant en zijn 13-jarige dochter kwamen begin 2020 met zeven anderen om het leven... door een helikopterongeluk. Hulpverleners maakten foto's van hun lichamen en stuurden die naar collega's. De lokale overheid moet nu een schadevergoeding betalen. De weduwe van Brian zei dat ze elke dag bang is dat zij zelf of haar dochters de foto's op sociale media tegenkomen. In de Oekraïnse regio Dnipro zijn zeker 22 mensen omgekomen bij een raketaanval op een treinstation, zegt president Zelensky. Volgens hem zijn ook tientallen mensen gewond geraakt. In een andere stad kwam een jongen van 11 om het leven. Het was gisteren onafhankelijkheidsdag in Oekraïne en daarom werd al rekening gehouden met Russische raketaanvallen. De Amerikaanse president Biden wil een deel van de studieschulden kwijtschelden voor lage en middeninkomens. Wie zo'n schuld heeft, hoeft 10.000 dollar minder terug te betalen. De regeling geldt alleen voor mensen die minder dan 125.000 dollar per jaar verdienen. De maatregel was een van Bidens verkiezingsbeloftes. Het weer. De temperatuur daalt naar 17 tot 20 graden.